Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Zuivelproducent Friesland Campina schrapt enkele honderden arbeidsplaatsen. De banen verdwijnen in Leeuwarden en Bijlen. In meer dan 100 gevallen gaat het om gedwongen ontslagen. De maatregelen zijn volgens Campina het gevolg van het verbeteren van de efficiëntie en het verlagen van de kosten. Daardoor is er minder personeel nodig. Bij Campina werken wereldwijd 22.000 mensen. De medewerkers van NS gaan de komende 2,5 jaar zo'n 5% meer verdienen. De vakbonden en de NS zijn het daarover eens geworden. Ook is afgesproken dat tot 2019 geen vaste banen worden geschrapt. Het CAO-akkoord moet nog worden goedgekeurd door de vakbondsleden. De CAO geldt voor 16.000 mensen. De republikein Jeb Bush gaat meedoen aan de race om het Amerikaanse presidentschap. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste tegenstanders van Hillary Clinton... De 62-jarige Bush is de jongere broer van oud-president George W. Hij is de elfde republikein die presidentskandidaat wil worden. Albert West is overleden. De zanger uit Rosmalen werd vooral bekend met covers van ballads uit de jaren 60. Tijdens zijn carrière scoorde hij verschillende hits... zoals Tell Laura I Love Her en Ginny Come Lately. Albert West raakte een paar jaar geleden deels verlamd... en moest zijn carrière beëindigen. Onlangs kwam hij in het ziekenhuis terecht na een fietsongeluk. Albert West is 65 jaar geworden. Engeland staat klaar om het WK voetbal van 2018 of 2022 te organiseren... als bewezen wordt dat er bij de toewijzing sprake is geweest van corruptie door de FIFA. De Britse minister van Sport zegt dat Engeland een logisch alternatief is. Hij realiseert zich wel dat de kans klein is dat Engeland in aanmerking komt... als Rusland gastheer van 2018 blijft. Het WK van 2022 is toegewezen aan Qatar. Het weer volop zon, het is 19 tot 32 graden. Op de stranden graad of 15. Morgen ook zonnig, maar in het westen ook enkele wolken. Het wordt zeer warm met 27 tot 32 graden. In de avond zware buien met onweer. Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam... tussen Stroe en Hoevelaken, 3 kilometer. Verderop tussen Barneveld en Eembrugge, 8. En nog verderop bij Knoopend Muidenberg, 3 kilometer. Op de A6 van Lelystad naar Muiden... bij Almere Buiten-Oost, 4 kilometer door een spoedreparatie.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 En toen ze 13 was, was had ze al een jazz-uitvoering van Goody Goody op de plaat gezet. En het klonk alsof ze al jaren aan het zingen was. Geweldige stem. Helen Shapiro. En we begonnen met een track van de LP Exile on Main Street uit 1972. De Stones met Tumbling Dice. Weer een grote naam. Hier is eh, McCartney van zijn eh, album McCartney 2. Coming up. het niet zo succesvolle album McCartney 2 was dit toch wel een van de betere tracks. Coming Up. Tijd voor eh, de top 40 van 50 jaar geleden. Wat, stond er, eh, wat kwam er nieuw binnen op 4 eh, juni 1965? Nou, er waren vier nieuwe binnenkomers. Ehm, de nieuwste, de, pardon, de nieuwste, de laatste kwam binnen op 36. Roger Miller, King of the Road, is zijn bekendste. Maar dit was ook een nieuwe binnenkomer. Ehm, Engine Engine number nine. Engine, engine number nine, coming speak to strangers? Did by chance she find new romance? Warmer lips to kiss her, arms to hold. van de vreemde titels voor zijn nummers. Bijvoorbeeld My Uncle Used to Love Me, But She Died. Ja, dit was Engine, Engine nummer 9, nieuw op 36 Roger Miller. En we hebben alleen maar grote namen bij de nieuwe binnenkomers deze week. Want op 33 staan de Beach Boys met Help Me Rhonda. waren de Beach Boys met Help Me Rhonda nieuw op 33. Eén plaatje hoger, Donovan met de opvolger van Catch the Wind. Hier is Colors. Yellow is the color of my true love's here in the morning when we rise in the morning when we rise. That's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise. In the morning when we rise. That's the time, that's the time. I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. the feeling that I get when I see her. Mm -hmm. When I see her, uh huh. That's the time, that's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Mm -hmm. Without thinking mm -hmm. of the time, of the time when I've been low. Nieuw op 32, Donovan, gecomponeerd door de heer Leach. En dat is Donovan zelf. Gaan we naar de hoogste nieuwe, de nieuwste, de hoogste binnenkoper, En die komt eh, van de Hollies. En dan is het als die de hoogste is... De klapper van de week, week, week. De Hollies met I'm Alive, nieuw op 23. Did you ever see a man with no just a lonely, lonely man with no heart until you set me free. Now I can breathe, I can see. you came along. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by such a time Honky Chateau was dit Elton John uit 1972 met Rocket Man. En dit nummer doet me ook denken aan eh, Space Oddity van David Bowie. Ik denk dat we die dan volgende week maar eens even gaan draaien. We gaan eens een eh, one-hit wonder doen van een echte tweeling, de Kaelin Twins. Ze heet ook Kaelin van hun achternaam. Echt goede artiestraam natuurlijk. Ze hadden maar één hit en dat was uh, When uit 1958. will aan de hand van deze hit hebben ze nog wel een, eh, een hele tijd kunnen eh, functioneren... als de eh, opvulact bij het optreden van grote artiesten. Hebben ze toch nog wel wat geld mee kunnen verdienen. Dat waren de Kalin Twins met When. We gaan naar 1960 naar de titelsong van een film van Elvis Presley. Hier is Flaming Star. Every man flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star, he knows his time, his time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I got maybe time to make a few dreams come true. Flaming star. When I ride, I feel that flaming star, that flaming star over my shoulder. And so I ride in front of that flaming star, never looking around. flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star. One fine day, I'll see that flaming star. That flaming star over my shoulder when I see that old flaming star, I'll know my time, my time has come. Flame star, don't shine on me, flame star beschouwd als eh, een van de beste films die Elvis ooit gemaakt heeft. Flaming Star. Trouwens, uh, breaking news. Dick Advocaat die zou nooit meer een club gaan trainen. Maar hij tekent waarschijnlijk nu toch weer een eenjarig contract bij Sunderland. Jawel. Uh, we gaan naar de tip van Willem. En die komt van Rudy van den Berg. Hij werd geboren in 1942 en trad in het begin op onder de naam Richie Clark in de Ricochet samen met Robbie van Leeuwen. En Rudy en Robbie die zaten samen ook in de Motions. En daarna heeft Rudy Bennett, want die is het natuurlijk...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 Ik had het echt niet meer uit mijn hoofd geweten. 1954. En eh, eh, het orkest van Hugo Winterhalter, een wereldberoemd orkest uit die tijd... begeleidt Perry Como op de hit Wanted. kissed me and held me closely, then stole my heart. Wanted someone I trusted who gave no warning we'd ever part. She was last seen hiding out in someone's arms he knew nothing of the danger in her charms. A jury may find her guilty, but I'd forgive her if I could see a signed confession that she's repented and really wanted no one but me. kissed me and held me closely, then stole my heart. Wanted someone I trusted who gave no warning that we'd ever part. She was last seen. charms a jury may find her guilty, but I'd forgive her if I could see a signed confession that she's repented and really was. Netta Valskog. Het was haar zevende LP, maar haar eerste Engelstalige. En hij heette ook, de titel van de LP dan, Wrap Your Arms Around Me. Net zoals de titelsong dus. Don en Phil komen er ook weer eens aan. Met een B-kantje. De B-kant van eh, eh, Ebony Eyes. Jawel, B-kantje. En eh, het, het heette Walk Right Back. Take five. Take five. Okay. even leuk om te horen dat het in de studio ook niet altijd helemaal soepeltjes verloopt. Dat waren de Everly's dan een film met Walk Right Back. Gaan we naar Chris Howland, van origine een Engelsman. Hij werd geboren in... Uh, wacht even, moet ik even kijken, want ik heb het wel net gezien, maar vanuit Southern England. In ieder geval Zuid-Engeland. En waar het is, dat uh, zoek ik zo meteen nog wel even op. Maar zijn grootste gedeelte van zijn carrière heeft hij in Duitsland doorgebracht. Met het presenteren van radioprogramma's het maken van platen en films. En een van die platen met heel veel succes was Fräulein. Hey, Fräulein. Hey, Fräulein. niet nur Wein und die Trauben. Und das könnt ihr mir glauben, liebt ein jeder. in Gedanken dus eh, Chris Howland met Fräulein. Hij werd geboren in Londen, dat ging ik nog even opzoeken. En hij was voordat hij bij de Britse strijdkrachten kwam... was hij professioneel imker. Weten we dat ook weer. En de laatste vocale voor het nieuws van drie uur... kwam van Bezeren, Oh Me, Oh My. Uit het jaar 1979, een top 100 hit uit dat jaar.